10 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil als hij dinsdag de verkiezingen wint... de nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever annexeren. Dat ligt gevoelig bij de Palestijnen... aangezien zij de Israëlische nederzettingen als illegaal bestempelen. In het verleden heeft Netanyahu gezegd... dat de toekomst van de nederzettingen moet worden vastgesteld... in onderhandelingen met de Palestijnen. Zijn opmerking over annexatie is waarschijnlijk ingegeven... door de verkiezingsstrijd in Israël. Netanyahu's partij Likud heeft aan de rechterkant... veel concurrentie van kleine, orthodoxe partijen. In Brazilië is een veerboot tegen een brugpijler gevaren... waarna een deel van de brug in de rivier stortte. Twee auto's die op de brug reden vielen in het water. Duikers zoeken naar de wrakstukken. Het is onbekend hoeveel mensen in de auto's zaten. Het ongeluk gebeurde in het Amazonegebied. Er zou zo'n 200 meter brug in de rivier terecht zijn gekomen. De brug was onderdeel van de snelweg naar de havenstad Belém. De Nederlander Wiebe Wakker is met zijn elektrische auto in Sydney aangekomen. Hij heeft in drie jaar 100.000 louter elektrische kilometers afgelegd... van Houten naar de andere kant van de wereld. Bakker wilde met zijn tocht elektrisch vervoer promoten. In totaal reed hij door 33 landen zonder dat hij zijn route van tevoren had vastgelegd. In een natuurpark in Zuid-Afrika is een stroper gedood door een olifant... en daarna opgegeten door leeuwen. De man was met vier andere stropers illegaal het Kruger Nationale Park binnengegaan. Hij werd aangevallen door een olifant en kwam daarbij om het leven. De andere stropers vluchtten en toen parkwachten de volgende dag het lijk van de stroper wilden ophalen...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 We begonnen deze ochtend met It Might As Well Be Spring... gespeeld door Lex Jasper. Lex Jasper, jarenlang uit de running geweest... vanwege een eh, zwaar autoongeluk, maar sinds kort weer helemaal actief. Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben een van de nieuwe presentatoren van ZFM Jazz... Gelukkig vandaag ondersteund door Peter Den Boer. Op deze mooie lentedag hebben we een aantal fraaie nummers voor u klaarstaan. Het is nog wat vroeg, dus we beginnen rustig. En we beginnen dan ook met het als tweede nummer Chad Baker, My Funny Valentine. luisterde naar Chad Baker, My Funny Valentine. Bezetting, Chad Baker natuurlijk op trompet... Jerry Mulligan op bariton... Carson Smith op bas... en Larry Bunker op drums. Een opname uit 1953. We vervolgen met een opname van Diana Kroll... van haar cd The Girl in the Other Room... Het nummer The Girl in the Other Room werd geschreven door Diana Kroll samen met Elvis Costello. Diana Kroll horen we op piano en natuurlijk als zangeres. Anthony Wilson op gitaar, John Clayton op bas, Jeff Hamilton op drums. Het is een opname uit 2004 op Verve. The girl in the other room, she knows by now there's something in all of her fears. Now she wears it threadbare. She sits on the floor, the glass pressed tight to the wall she hears murmurs low, the paper is peeling, her eyes staring straight at the ceiling. Maybe they're there, or maybe it's smears on the wall. The horses, her tresses, her love. of what used to be. The girl in the other room, she darkens her lash and blushes. She seems to look familiar. Diana Kroll. We vervolgen de serie van vandaag met een van mijn favoriete pianisten, Gene Harris. Van de CD Like a Lover ga ik het nummer draaien Oh, Look at Me Now. In de bezetting Gene Harris piano, Ron Asheter op gitaar, Luther Hughes on, drum, bass en Harold Jones on drums. Het is een Opname uit 1994, opgenomen op 17 januari op het merk Concord. Gene Harris. Dan gaan we nu luisteren naar een wel heel bekende Amerikaanse zanger. Hij is denk ik het bekendste geworden door het nummer wat hij zelf gecomponeerd heeft. De Christmas Song. Ik heb het natuurlijk over Mel Tormé. Hier samen met George Shearing in een wat bijzondere bezetting. Namelijk Mel Tormé uiteraard zang, George Shearing piano... en uitsluitend nog begeleiding op bas van Don Thompson. Het is een nummer opgenomen in maart 83 van de CD Top Drawer draai ik Here's to My Lady. Although it lies outside of my dominion if you should ask me for my opinion when out with good companions and voices ring there comes a time before the party's closing perhaps the old ones have started dozing when one toast needs proposing. I raise my glass and sing. like a breeze in the summer, a hearth in the winter, a spring. Duits te spreken, deze zoetgevoisde klanken... gaan we eens even naar heel wat anders luisteren. Eh, een andere pianist weer, John Lewis. John Lewis kennen we natuurlijk van de Modern Jazz Quartet... maar naast dat Modern Jazz Quartet deed Lewis in de 50 jaren ook nog andere dingen. Eh, ik heb een cd van hem, die heet John Lewis European Windows... Eh, de eerste zes tracks op die cd zijn inderdaad in Europa opgenomen. Maar de laatste vijf tracks komen van een opname uit maart 1955. 14 maart 1955 in New York. Eh, deze samenstelling van muzici noemde John de Modern Jazz Society. We gaan luisteren naar het nummer Sundance met Stan Getz featuring op Sax En verder hoort u natuurlijk John Lewis op piano... J.J. Johnson op trombone... naast Stan Getz Lucky, Lucky Thompson, ook op Sax, Tony Scott op drums... Billy Bauer op gitaar... Percy Heath op bas. We gaan luisteren naar Sundance. dat was een andere John Lewis dat je gewend bent van Modern Jazz Quartet. Ik ga je nu meenemen naar, naar 2015, 26 maart, naar het Bimhuis. Daar vond de finale plaats van het International Jazz Award Festival. <clears throat> en op dat festival speelden een aantal zeer talentvolle eh, jonge jazzmuzici... die allen studeerden aan het Amsterdamse Conservatorium... Een van hen is Xavier Torres, geboren in Tarragona. Maar hier gestudeerd in Nederland en ook levend in eh, Amsterdam. Eh, eh, Xavier, Xavier heeft al een aantal prijzen gewonnen. Hier speelt hij op in het Bimhuis in de bezetting hemzelf aan de piano. een compositie van hemzelf met Vic Molliner op bas en Joan Terrell op drums. We gaan luisteren naar Tarragona Lime. En dat was Xavi Torres. Nou, na deze mooie klanken weer even wat rustiger. We gaan luisteren naar het Wim Overgouw trio. Met Wim Overgouw natuurlijk op gitaar. Victor Kaihatu op bas. En Evert Overweg op drums. Een opname uit 1978. Just a Sitting and Rocking van de LP Dedication. Música Sitting and Rocking. De eerste big band van vanochtend. Het is een eh, opname op Capitol uit 1957. Ja, we gaan een eentje terug. En ik heb het over de big band van Billy May. Het is een nummer uit de LP. Billy May Plays for Fancy Dancing. En het nummer is genaamd The Song of the Wanderer. Thank you. for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. far than at the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill luisterde naar Ella Fitzgerald... begeleid door de beroemde gitarist Joe Pass. Vanaf de cd Easy Living draaide ik het nummer Love for Sale. Een opname op Pablo uit 1986. Ik heb nu klaarstaan een nummer van, eh, gespeeld door eh, Jerry Mulligan. Eh, Jerry Mulligan wordt op dit nummer begeleid door Art Farmer op trompet... Bud Shank op altsax, Frank Rosalino op trombone, P. Jolly piano, Red Mitchell bas, Shelly Man drums. Het is een nummer uit de film I Want To Live, gespeeld door dit jazzcombo. De muziek en de arrangementen voor deze hele cd kwamen van Johnny Mandel. En u gaat luisteren naar Nightwatch. Sammy, eh, Jerry Mulligan. We gaan naar Sammy Davis.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 Opgenomen alweer een tijdje terug in 1954 live in Basin Street Night Club in New York. Het, is, het, nummer komt van de LP Jazz Red Hot and Cool. En de bezetting op deze LP is Dave Brubeck, Paul en uiteraard Paul Desmond op alt.